Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook zonder Russisch gas kun je deze winter de verwarming aanzetten. Er zal geen tekort ontstaan als Rusland de kraan ineens helemaal dichtdraait... zegt de baas van de Gasunie. Dat bedrijf zorgt ervoor dat gas in ons land wordt verspreid. Maar er moet nog wel wat gebeuren om er warmpjes bij te kunnen zitten. De opslag van gas moet worden aangevuld... en kolencentrales moeten volle bak doordraaien. En er is nog een puntje. Door de hoge energieprijzen douchen we nu korter en gaan we zuinig om met gas. Ook dat moeten we zo houden als we straks in de winter geen tekort willen hebben. Een triest record in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens RTV Noord hebben vannacht 150 asielzoekers buiten geslapen. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel mensen op het gasveld moesten slapen... en een deel daarvan moet daar ook verplicht slapen. Er was namelijk een crisisopvang in Zuidbroek die gebruikt zou worden, zegt het COA. Maar uiteindelijk bleek later in de avond dat die crisisopvang helemaal niet beschikbaar kwam. En daardoor moeten mensen dus toch nog noodgedwongen buiten slapen. Vooral jonge mannen sliepen in de open lucht. Gezinnen kregen een plekje in de wachtkamer. De bosbranden in Zuid-Europa gaan maar door. Het is al een tijdje bloedheet in onder meer Portugal en Spanje. En ook in Frankrijk is het mis. In de buurt van de stad Bordeaux staan twee grote gebieden nog steeds in brand, vertelt onze correspondent. Er zijn zo'n duizend brandweermensen actief in het gebied, vertelde de minister. En ook nog tien blusvliegtuigen. De branden zijn nog niet onder controle. Dat zou nog wel eens dagen kunnen gaan duren. Er komen ook versterkingen van brandweermensen uit het hele land naar de regio Bordeaux toe. Vandaag bijvoorbeeld komt er een groep brandweermensen uit Parijs om mee te helpen blussen. De vrouwen zijn op weg naar poolwinst op het EK voetbal. Het Nederlands elftal won in een taaie wedstrijd 3-2 van Portugal. Het gaf eerst nog een 2-0 voorsprong weg. Maar toen was daar Danielle van der Donk. Hier is Van der Donk, hier is Van der Donk, hier is Van der Donk. Ho, wat een goal. Die bal zien wij van onze commentaarpositie echt in de kruising vliegen. Ja, het was ook echt een prachtig doelpunt toch? Dat mag je best zeggen over deze. Nee, ik denk niet dat ik ze vaker scoor zo, dus ja, ik ben er wel blij mee. Als Nederland zondag tegen Zwitserland gelijk speelt of wint gaan ze door naar de volgende EK-ronde. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg, maar een ongeluk op de A4 zorgt daar wel voor vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Sloten zijn namelijk twee rijstroken afgesloten. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf knooppunt De Hoek.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 niño lindo de mami, vive como un rey. Nada se le negó, si en todo se consintió. Crecido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre, tiene carro la la y viste de hermano y no más. personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella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 sino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía mío.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 Van zwaartekracht tegen wij niks aan. We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 sun, all the people I'm failing, they go. Papa, tu can sing this song. How I could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 place we want it to be Somewhere, somehow We lost the magic that we found And it's never been replaced It was just wide eyes and bright lights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 we want it to be, and we could be it. be anything we want it to be. We could be anything we want it to be.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 7 zeven seconden Vanaf hallo tot aan dat alles anders was Het kwam als een donderslag die dag bij heldere hemel Helder hemel Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos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 In Amerika klagen zo'n 550 vrouwen Uber aan... vanwege seksueel geweld door chauffeurs van de taxidienst. De vrouwen zeggen onder meer dat ze zijn ontvoerd, verkracht en gestalkt. in de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt... die een meisje van 10 zou hebben verkracht. Het slachtoffer werd zwanger door die verkrachting... en kon in haar eigen staat geen abortus meer krijgen... door net ingevoerde strengere wetten. Het weer, zonnig en droog en van noord naar zuid 18 tot 26 graden. ZFM.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 to get ZFM's antwoord 106.9 FM. destination unknown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 누구넌가 그 길의 끝이 무엇일까 uh, 모두가 yeah. 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않아 Yet to come uh, We're gonna touch the sky For the day we die uh, 자 이제 시작이야 The best yet to come 언젠가부터 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 난 간지러워 나나 말야 가능하게 좋은 걸 여전히 그 걸 따라 게 별로 없나 다른 게 별로 없다면 you say 설렌 나이 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 해 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서 지금 난 마치 요새 살 그때 나처럼 아직도 배울게 많고 나 인생 채롭게 많아 그 이유 물어본다면 내 심장이 말하자고 뭐 We ain't about it 이 세상의 기대 We ain't about it 최고란 기준 That's that We ain't about it 원간 갖고 수많은 트로피 the jotty Back, two, one My 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 My, I, I Moment is yet to come, yet to come uh, 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않아 Touch the sky for the day we die.

9 is Zon, Zee, Zandvoort you see Even though I don't always show I'm glad that you're around